Christian Bonenbakker met het NOS Journal staat open voor TBS. Dat zei hij tijdens de rechtszaak in Utrecht. P staat terecht voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber september vorig jaar. Bij een eerdere veroordeling wegens verkrachting in 2010 weigerde hij nog mee te werken aan opname in een TBS-kliniek. Tijdens de zitting vertelde P dat hij Faber in een opwelling heeft verkracht en vermoord. Mede door die verklaring denken deskundigen dat er een grote kans op herhaling is. Het advies is dan om hem tbs op te leggen. Morgen komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. Er komt geen referendum over de donorwet. Het is de initiatiefnemers, waaronder de website Geen Stijl, niet gelukt om genoeg handtekeningen te verzamelen. Na ruim vijf weken campagne voeren is nog niet de helft van de benodigde 300.000 handtekeningen opgehaald. Aanstaande donderdag is de deadline. We hebben het geprobeerd en het is niet gelukt, zegt Geen Stijl. Om middernacht wordt de tekenapplicatie op internet gesloten. Andere referenda zullen er ook niet meer komen... omdat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Het schip de Aquarius met 600 migranten aan boord mag naar Spanje. Het lag tussen Malta en Italië, maar beide landen weigerden het schip toegang. De Spaanse regering zegt haar verantwoordelijkheid te willen nemen. Aan boord zijn onder meer zeven zwangere vrouwen die hulp nodig hebben. De vluchtelingen werden dit weekend uit zee gered door het schip. Een 20-jarige man uit het Groningse Glimmen is veroordeeld voor het doden van zijn vriendin en haar zesjarige dochter. Hij kreeg 20 jaar cel, het OM had 25 jaar geëist. De man wurgde vorig jaar oktober in een woning in Haren zijn vriendin met een telefoonsnoer, omdat ze had gezegd dat ze hun relatie wilde beëindigen. Daarna sneed hij haar keel door en liet hij het meisje stikken met een kledingstuk. Het weer, op veel plaatsen zonnig, maar vooral in het noorden en zuiden ook bewolking. In het zuidoosten gaat het vanavond laat en vannacht regenen.